6 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars hebben te maken met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro. Die zal in 2018 worden doorberekend aan premiebetalers. En dat komt neer op gemiddeld 30 euro extra per jaar per premiebetaler. Dat zegt de directeur van verzekeraar DSW. Verzekeraars krijgen op twee manieren geld binnen. Via de premies en via het zorgverzekeringsfonds. Na allerlei herberekeningen over 2017 2016 blijkt dat de zorgverzekeraars 400 miljoen euro minder uit dat fonds krijgen dan gedacht. De stroomvoorziening in Europa loopt gevaar door een beveiligingslek in zonnepanelen. Een beveiligingsbedrijf waarschuwt in de Volkskrant dat omvormers makkelijk gehackt kunnen worden. Dat zijn kastjes die de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het stroomnet. Via deze kastjes kunnen de hackers de zonnepanelen op afstand uitzetten. Als dat bij alle panelen tegelijk gebeurt, verliest Europa in één klap de stroomvoorziening van miljoenen huishoudens. Twee terreurverdachten die zaterdag in Australië werden opgepakt... wilden een vliegtuig neerhalen door een bom in de tas van een familielid te stoppen. Het familielid wist van niks. Het explosief was verstopt in een vleesmolen... maar volgens Australische media mocht die tas niet mee aan boord omdat die te zwaar was. Het duo had volgens de politie ook plannen voor een aanslag met gifgas op een grote mensenmassa. De inlichtingendiensten zeggen dat ze werden aangestuurd door Islamitische Staat. Voetbal dan. PSV is voor het eerst in 44 jaar niet meer actief in een Europees hoofdtoernooi. Na een 1-0 nederlaag tegen het Kroatische NK Osijek liggen de Eindhovenaren uit de Europa League. FC Utrecht hield wel stand. Een gelijkspel van 2-2 tegen Polen was genoeg om door te mogen naar de play-offs. En ook succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Zij hebben zich geplaatst voor de finale van het EK. Oranje was in Enschede met 3-0 te sterk voor Engeland.